Annette Schut met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft drie raketten van de Houthis onschadelijk gemaakt. Het gaat volgens de Amerikaanse strijdkrachten om raketten die klaar stonden om afgevuurd te worden richting schepen in de Rode Zee. Volgens de VS vormden de raketten in Jemen een onmiddellijk gevaar. De afgelopen weken schoten de Amerikanen en Britten regelmatig op doelen in het land... als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen. De rebellenbeweging zegt dat te doen uit solidariteit met de Palestijnen. Bij een ongeluk op de A58 is een dode gevallen. Het gebeurde tussen Rukve en Roosendaal-Oost. Ook raakten meerdere mensen gewond. De snelweg blijft waarschijnlijk de hele nacht dicht. Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. Verkeer kan via de A16 en A17 omrijden. In het noorden van Spanje is het leger ingezet om enkele honderden automobilisten te bevrijden. Ze stonden uren stil op een snelweg door zware sneeuwval. De problemen zijn het gevolg van storm Gowan. Die leidt tot veel neerslag in grote delen van het land. De temperatuur in de regio ligt rond de min 13 graden. Vanaf morgen zit naar verwachting de dooi in. Vijf middelbare scholen sluiten de deuren omdat het onderwijs onder de maat is gaat om vijf van de acht vestigingen van de landelijke onderwijsinstelling... Scholen voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs. Eerder had de inspectie al geoordeeld dat daar sprake was van financieel wanbeheer. Twee van de scholen worden door de inspectie gedwongen te sluiten. De andere locaties kozen daar zelf voor. Het weer, het is overwegend bewolkt met eh, ook soms wat heldere momenten. Het blijft droog, in het binnenland vriest het. In Zuid-Limburg zelfs min 5 graden.